Het plan is om te beginnen met personeel van verpleeghuizen, maar ziekenhuizen willen ook gauw aan de beurt zijn. En er is vandaag nog een corona-overleg. Het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert, heeft het vandaag over de nieuwe Britse coronavariant. Die zou extra besmettelijk zijn. In Nederland weten we dat minstens 11 mensen het hebben, maar dat kunnen er in werkelijkheid al veel meer zijn. Ik kan binnenkort misschien weer naar de Ziggo Dome. Nee, niet voor een concert, maar voor een coronavaccinatie. Volgens de directeur van het Ziggo heeft de overheid ze daarvoor benaderd, vertelt hij tegen radiozender BNR. We zijn er zeker voor, eh, voor gepolst, maar wij zijn natuurlijk niet de enige. Als je kijkt in heel Nederland, ik begrijp van collega's, dat eh, bijna elke locatie wel gepolst is eh, voor vaccinatieplekken. Gaat u het doen? Nou, de gesprekken lopen. Ehm, daar kan ik op dit moment nog niet over zeggen. Zeker is het dus nog niet. En wanneer je weer voor een concert naar de Ziggo kan... de directeur hoopt komend najaar... Het is de hoop dat we inderdaad vanaf eind september weer normaal kunnen, kunnen functioneren. Maar daar heb ik het over dat je meer dan 10.000... Eh, we kunnen maximaal 15.000 mensen kunnen ontvangen. Een record voor de Brabantse politie. Nog nooit werden er in een jaar tijd zoveel drugslabs opgerold. 32 in totaal, twee keer zoveel als vorig jaar. Komt vooral door een hack in de telefoons die criminelen gebruiken. Agenten konden maandenlang alle berichten meelezen. Darter Michael van Gerwen viert oud en nieuw in Londen. Hij heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WK Darts. Makkelijk ging het niet. Mighty Mike stond lang achter tegen Joe Cullen, maar versloeg hem uiteindelijk toch. Possibly one of the best and most important legs of darts that Michael van Gerwen has played in his entire career. Double eight. And he finally wraps it up. Van Gerwe moet nog drie wedstrijden winnen om wereldkampioen te worden. De eerste is op 1 januari. Het weer, opnieuw een bewolkte dag met af en toe een bui. In het zuidoosten is er kans op wat zon en het wordt een gaatje of zes. ZFM, Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is de A27 Almere richting Utrecht dicht. Tussen de Almere en Almere Hout ligt daar op de weg. Dat gaat een tijdje duren, denkt Rijkswaterstaat. Verkeerweg naar Hilversum of Utrecht rijdt voorlopig beter om via de A6 en de A1.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 Vaders bed was leeg en ik zei dat zij niet in de schuur mocht komen. En als ze lief ging spelen, dat ze dan wat lekkers kreeg. play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like you're brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. I can never get attached.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 Dacht dat er niets meer was. Mm-hmm. Maar mijn hart moet hier nog nam je altijd mee. Mm, altijd met me mee, ook al wist ik het niet. Dacht waar ik achterliet. Was slechts mijn angst geen echte zwerver te zijn. Ik mis mij, ik mis mij, maar ik ben onderweg, mis ik mij. Maar ik blijf op vertrek, nergens thuis Zingen of niet, zingen of niet, dat is al valse hoop dat ik zei. Het is geen liefde kom, ik kwam vandaag. Mm -hmm. Ik mis mij of wat ik hier achterliet. tell you that I will be mine. A love that's filled with understanding. It will stand the test of time. If I tell you that I love you, forever to be true. We always be together. This I promise you. matter when, no matter why, what I feel, it's true. Day and night, all the time, I can't deny it, I'm thinking of you. The first time I saw you, I felt your heart so close to mine.